zit bij mij al weken. Een meisje in het spel. Zij zit vol gekke streken. Het is net Rietje Bel. Zij zit om mij te dollen. Bij alles wat zij doet. Vol grappen en vol grollen. Zodat Christina, zeg wat maak jij mij nou? Jij mag nog zo gedikt zijn, toch blijf jij in vrouw. Zij luistert niet naar reden, het is mij niet gelukt. Ik ben er tot op heden diep van onder ingedrukt. Zij laat zich steeds verlokken, de lol zit in haar bloed. Maar ik zit met de brokken, zodat ik zeggen moet. Kom nou Christina, zeg wat Nou, kom nou Christina, zeg wat maak jij mij nou? Jij mag nog zo Ik zijn, toch blijf jij een vrouw. Zij heeft me met haar streken zo dikwijls kwaad gemaakt. Maar ook dat is gebleken, diep in mijn ziel geraakt. Ik vroeg haar onomwonden Ja, kom zeg, maak hem nou. Kom nou, Christina, zeg, wat maak jij mij nou?